Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. PvdA-kamerlid Moorlag weigert uit de Tweede Kamerfractie te stappen. Hij wil eerst verantwoording afleggen voor een onafhankelijke commissie van de partij... en de ledenraad, zegt hij in een verklaring. Het partijbestuur eist zijn vertrek... omdat hij als directeur van een sociale werkplaats de wet overtrad... bij het inhuren van personeel. Dat kreeg daardoor minder betaald. De atletencommissie van sportkoepel NOC-NSF vindt de publieke excuses van Camille Eurlings een goede eerste stap, maar hij heeft wel nog wat uit te leggen, dat zegt de voorzitter van de atletencommissie. Het vertrouwen moet worden hersteld. Oud-minister en IOC-lid Eurlings biedt vandaag voor het eerst openlijk zijn excuses aan voor de mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij doet dat in een interview in NRC. Twee jaar geleden deed zijn ex-vriendin aangifte omdat hij haar had geslagen. Eurling strof een schikking en betaalde een onbekend bedrag aan het OM, waardoor hij niet voor de rechter hoeft te komen. De meeste mensen die door de participatiewet niet langer terecht kunnen bij een sociale werkplaats is het in twee jaar tijd niet gelukt om een gewone baan te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie. Zo'n 80% heeft nog steeds geen reguliere baan, wel trouw. Van de mensen die wel werk gevonden hebben, heeft de helft een baan met behoud van uitkering. Het is druk op de wegen van en naar de wintersportgebieden in de Franse Alpen. Het heeft de afgelopen nacht flink gesneeuwd in Frankrijk, waardoor enkele gebieden onbereikbaar zijn. Er zijn lawines geweest, wegen zijn afgesloten en er zijn ongelukken gebeurd. Ook ontstonden er opstoppingen doordat enkele automobilisten midden op de snelweg sneeuwkettingen om hun banden legden. Het weer, op de meeste plaatsen droog en af en toe zon, het is een graad of 11. Morgen, Oudjaarsdag, wat buien. Weer online verwacht dat het de warmste Oudjaarsdag ooit kan worden in ons land. Met 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.